met het NOS Journaal. Twee video's van Forum voor Democratie-leider Thierry Baudet... waarin hij over de coronacrisis spreekt... zijn terecht weggehaald door videoplatform YouTube. Dat heeft de rechtbank van Amsterdam bepaald. Volgens YouTube was in de filmpjes sprake van medische desinformatie. In een van de twee video's hekelt Baudet de coronamaatregelen. De toegelaten coronavaccins zijn volgens de politicus experimentele injecties. Een niet erkend dierenontwormingsmiddel zou een prima alternatief zijn. Forum voor Democratie tekende bij YouTube bezwaar aan tegen de verwijdering... maar volgens de rechter mag YouTube zijn eigen coronabeleid bepalen. Vanaf 25 september zal het aantal besmettingen niet meer leidend zijn voor de coronamaatregelen. Dat kan omdat een groot deel van de mensen in Nederland is gevaccineerd, schrijft demissionair minister De Jong in een Kamerbrief. Er zijn steeds minder maatregelen nodig, schrijft hij. Tegelijkertijd staat de zorgketen nog onder druk. In het najaar worden daarom de ziekenhuis- en de IC-opnames de indicatoren voor de coronamaatregelen in plaats van het aantal besmettingen. Rond het parlementsgebouw in de hoofdstad van Slovenië, Ljubljana... zijn rellen uitgebroken tussen tegenstanders van het coronabeleid en de politie. Demonstranten gooiden vuurwerk richting het parlement. De politie reageerde met traangas en een waterkanon. Ook een cameraploeg werd belaagd door demonstranten. Ajax is de Champions League goed begonnen. Uit bij Sporting Portugal werd het 1-5 voor de Amsterdammers. Sebastian Haller maakte vier doelpunten. In dezelfde pool won Borussia Dortmund eerder op de avond bij Besiktas met 1-2. Het weer is bijna overal droog. De temperatuur komt vannacht uit tussen de 12 en 16 graden. Morgen is veel bewolking. In het noordoosten kan ook wat eh, lichte regen vallen.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 is een vestie. Ik ben met de kleine, even in die G-klasse rijden. Homie, en dat doe ik sinds 16. Ik ben te lid, uh ha voor je bitch, uh ha. Laat me zien, baby, shake it like this, uh huh. ben een young lil nigga, get rich, aha. Zet je kom en zet die shit in mijn Kom binnen, ha met je bitch, uh uh-ha. Hey, shorty, kom schudden tot mijn dick, uh ha Let's get it, uh uh-ha, let's get it, uh uh-ha.